Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft beelden vrijgegeven van de brandstichting bij de Rotterdamse wethouder Fauzi Achbar van Denk. Zijn huis brandde vorige week zaterdag grotendeels uit nadat iemand in die woning brand had gesticht. Op de beelden is de man herkenbaar te zien. En in die video zie je hoe de man rustig aankomt fietsen en over de schutting klimt. En daarna breekt de man in. En dat is niet te zien. Later zie je hem weer op zijn fiets stappen en rustig wegfietsen. Achbar en zijn gezin waren niet thuis toen de brand uitbrak. En ze kunnen voorlopig ook niet terug naar huis, omdat de schade te groot is. Een bedrijf in Venlo moet 460.000 euro aan boetes betalen... omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels hebben gehouden. Bij dat bedrijf worden gevaarlijke chemische stoffen opgeslagen... en daar gelden strenge regels voor, maar daar hielden ze zich dus niet aan. Volgens de toezichthouders komen zulke hoge boetes bijna nooit voor. En de boete kan nog hoger worden. Er hangt ook een dwangsom van een half miljoen euro boven hun hoofd. De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar een mogelijk schietincident in Beuningen. Iemand zou daar met een luchtdrukwapen op een luchtballon hebben geschoten. De ballonvader heeft een veilige noodlanding kunnen maken op een voetbalveld en is niet gewond geraakt. De politie heeft ook een woning doorzocht, maar heeft daar niks gevonden. En het EK is nog maar net voorbij of in Eindhoven begint vandaag alweer het WK. Voor robots wel te verstaan. Universiteiten van over de hele wereld vechten uit wie de best presterende robot heeft. Het is de 27e editie en volgens de organisator zijn de robots van nu al veel beter dan tijdens de eerste editie. Robots kunnen nu eh, lopen, robots kunnen zelf dingen bedenken, kunnen redeneren over de veranderingen in de wereld. En daarmee zijn ze al veel dichter bij de wereld waar wij werken en wonen. Ja, maar er is nog maar één ding dat de robots nog niet kunnen. Nou, robots missen nog een beetje het gevoel dat als ze in contact zijn met de wereld, dat ze dan kunnen voelen wat er eigenlijk gebeurt. En tijdens het toernooi zijn er allerlei obstakels in opdrachten die die robots moeten overwinnen. Het weer dan nog. Vanmiddag is er iets meer bewolking dan vanochtend. Maar blijft het wel lekker droog. En koud is het zeker niet. Het wordt zo'n 23 tot maximaal 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.